Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis probeert mensen op te halen uit Mariupol. In die zwaar beschadigde havenstad in het zuidoosten van Oekraïne is het al een tijd moeilijk om mensen te evacueren. Gisteren deed de hulporganisatie ook al een poging, maar die mislukte. Vandaag sturen ze opnieuw bussen die kant uit om mensen weg te krijgen. Wel lukt het zo'n 765 mensen zelf om weg te komen. In Odessa, een andere havenstad, waren vannacht weer explosies te horen. Het moment is nog niet daar dat de Russische president Poetin en president Zelensky van Oekraïne samen om de tafel gaan zitten. Dat heeft een Russische vredesonderhandelaar gezegd. Eerder zei hij van Oekraïne dat de gesprekken wel zover zijn dat de hoogste leiders met elkaar kunnen praten. Morgen staan er wel weer vredesonderhandelingen op de planning via videoverbinding. De politie heeft vannacht in de bossen van Zevenbergse Hoek een einde gemaakt aan een illegaal feest. Er waren naar schatting zo'n 300 mensen bij. Die vertrokken rustig nadat de politie rond 4 uur de muziek had uitgezet. En vijf wedstrijden in de eredivisie gisteren. De publieksprijs gaat naar FC Twente PSV. De Eindhovenaren stonden eerst met 3-0 achter. Commentator Frank Snoeks vermaakte zich wel. En als Twente in eigen stadion op voorsprong komt dit seizoen, dan wint het. Die trend moet PSV nu zien te doorbreken. PSV wordt weggespeeld in de eerste kleine 20 minuten. Nou, PSV vocht zich uiteindelijk helemaal terug, want het werd 3-3. Twente-speler Robin Prupper gaat de wedstrijd niet snel vergeten ik vond het ook echt ontzettend leuk om op, het veld te staan vandaag. Ik denk dat er echt van alles gebeurde. Uh, buitenspel, doelpunt, uh, handsbal, uh, penalty momenten, paal, lat, zes goals. Ik denk dat het voor elke toeschouwer een, een, hele mooie avond was. Er waren nog vier andere wedstrijden. Feyenoord beleefde geen grote avond, maar won wel met 2-0 van Willem II. Verder won AZ thuis met 3-1 van Vitesse. RKC Waalwijk FC Utrecht werd 1-1. En Ajax FC Groningen eindigde in 3-1 voor de Amsterdammers. Het weer. Na een koude nacht begint het nu een best mooie dag te worden. De zon schijnt. Al drijven er ook wolken over het land, kan een bui uitvallen. Het is inmiddels overal opgewarmd tot een graadje of 5. Vanmiddag wordt het tussen de 6 en 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 dat was uh, Toets Tielemans met eh, het trio van Louis van Dijk. Have you met Miss Jones? Welkom bij het tweede uur ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En met een accent op de contrabas. En die gaan we nu horen in het volgende stuk. Greetje Kouwveld, die eh, vorig jaar haar carrière heeft beëindigd. Die zingt hier Mac the Knife. En op enig moment heeft ze een prachtig duet met eh, de contrabas. En dat is Ruud Ouwehand. Ook geen oude, ook, ook geen, eh, ook één goede bekende eh, interessant voor ze. Jazz in de krochten. Ik, Greetje Kouwveld, Mac the Knife. pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath dear, and he keeps it out of sight when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread fancy gloves though. Where's Macheath dear? So there is never a trace of red on a sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone is sneaking around the corner. Could that someone be? take the night from a taco by the river. I see man's back strap and down. The seaman's just for the wait, dear. I bet you Mackie is back in town. Louis Miller. to drawing out all his cash and McHeath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sakito dream. Greetje Kouwveld, Maggie Messa, Mac the Knife. We hoorden Peter Niewerf op de gitaar. Hans Dekker, wie kent hem niet? Ook een vaste man hier in de krocht. Jan Menu, eh, Hans Dekker op slagwerk. Jan Menu op de sax. Ruud Ouwehand, een rots in de branding op de contrabas. En Greetje Kouwveld, zang. Over Jess eh, jazz in de krocht gesproken. Eh, vanmiddag is er een concert Korbakker en V. Klaassen. Dat is natuurlijk al een, eh, een eh, uitgesteld concert. Volgende week hebben we het kwartet van Michel Varenkamp. De levendige trompetist, zal ik maar zeggen... die prachtige muziekprojecten op zijn naam heeft staan. Daar zijn nog kaarten voor. En op 8 mei hebben we de Preacher Man. Daar zijn ook nog kaarten voor. Kijk op de site van uh, Jazz in de Krocht en daar krijgt u alle informatie. Ik zou zeggen, ga erheen, want het is een, eh, telkens weer een prachtige belevenis. Eh, en de akoestiek is geweldig. Dat beamen ook alle muzikanten. Ik ga nu naar een eh, ander hoofdstuk. dat is ook allemaal Nederlands jazztalent. Ehm, Ellen Helmus op de fluit. Jan Menu, daar hebben we hem weer, die we net hoorden op de sax. Eddie Conar, Sankar Boulet op de piano... Goodolf, Dolf Del Prado op de contrabas. Een rots in de branding. Heeft in ontzettend veel orkesten gespeeld. En uh, is een man die nooit van zijn stuk te brengen is. En staat als een huis. Heerlijk om mee te spelen. En Roy Dakus, die doet ook mee. Ik zou even niet weten wat hij doet. Oh, saxofoon. En uh, <laughs> ja, cellenraad op de op het slagwerk. We gaan luisteren <clears throat> naar een opname Jazz at the World Trade Center in Rotterdam. En het stuk dat ik ga draaien, dat heet, is een bekende worksong. het nummer Scale, de Yo-Yo Swingband. Een legendarisch orkest uit Breda, waarvan eh, sommige leden eh, tot grote hoogte geklommen zijn op internationaal niveau in andere bands, zoals eh, de gitarist Peter Kanters, die inmiddels is toegetreden als vaste rots in de, de Dutch Winkelers Band met zijn gitaar. We gaan luisteren naar Rosemary Clooney met Big Band This Can't Be Love. This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head not in the sky. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well not stand still. Just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well. Still I vakmensen allemaal. Rosemary Clooney, This can't Be Love. En ik ga nu eens laten horen van de hollandse meester op de accordeon. De grootmeester mag ik zeggen, Mr. Johnny Meijer. En dat doet mij gelijk denken aan een optreden dat eh, eh, in mei gaat plaatsvinden. De krocht is nog ver weg. Eh, daar komt dan uiteindelijk ook weer een concert van André Vrolijk en zijn kwartet. Maar dat is allemaal, dat is nu nog niet. Dat komt in mei, eind mei. 22 mei. Eh, en dat zeg ik omdat ik net zei hoe je aan informatie kan komen over jazz in de krocht. Dat is op de website Jazz in Zandvoort. Jazz in Zandvoort. Goed, Johnny Meijer, ik zei het al. We gaan luisteren naar Don't Get Around Much Anymore. get much around anymore. In het kader van uh, solo bas wil ik nu een stuk laten horen... dat ik al eerder gedraaid heb. Maar dat is een, een stuk dat op alle fronten... Eh, meewerkt om de jazz eh, te waarderen. Het is, zit goed in elkaar. Het is vrolijk en opgewekt. En het is live. En er is niks moois dan live jazz kunnen horen in een goede ambiance. Daar weten we alles van hier in Zandvoort. Ik heb het over het Ramsey Lewis trio... met Ramsey Lewis aan de piano... Isaac Holt op het slagwerk... en de solist gaat nu zijn L.D. Young. Die speelt in dat orkest bas en cello. Het is een opname live in de Bohemian Caverns in Washington... En het is een eh, vertolking, prachtige vertolking mag ik zeggen... van het stuk The Tennessee Waltz. Thank you. alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. I come out on the losing end in every, every love affair. Yes, it must be, it must be written for me. be the one Franklin. Today I Sing the Blues. Ik ga nu iets laten horen van een Nederlandse groep. That's Jazz. Destijds een gelegenheidscombinatie, laten we zeggen een project. Koos van der Hout op trompet. Robert Veen op saxen. Leo van Oostrom op de tenorsax. Erik Heinstijk, trombone. Kajan Witmer op de piano. Is op veel cd's te horen. En Rots in de Branding, Jan Voogd op de bas, Dolf Helge op slagwerk. En het stuk heet Sideways. als we het over de contrabas hebben en de jazzmuziek... dan kunnen we niet heen om meneer Charles Mingus... een Amerikaanse contrabassist, pianist, componist en orkestleider... die vooral eind jaren 50 en begin 60... een van de toonaangevende figuren in de jazz was. Kenmerkend voor zijn werk is de combinatie van eh, de in de big band en rhythm and blues traditie gewortelde arrangementen met bebopachtige, maar ook vrije improvisaties. Ehm, zijn band vormde ook de springplank voor vernieuwers zoals eh, bijvoorbeeld Erik Dolphy en Roland Kirk. Ik ga nu laten horen een eh, opname van een trio... met Charles Mingus op de bas... Hampton Howes op de piano en Danny Richmond op het slagwerk... En het stuk heet I Can't Start It. Get Started. Charles Mingus was dat. En van Charles Mingus gaan we over naar een Nederlandse kanjer op de bas. En dat is eh, een van de gebroeders Beets. En dan heb ik het over eh, Marius Beets. Die hier speelt met het Sanna van Vliet trio. Ook geen onbekende in Zandvoort. En daar doet hij een vocal sket eh, samen met... Sanne van Vliet... in het stuk Come Dance With Me. Hey there cutes, put on your dancing boots. Come dance with me. Romance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, what lovely things are we saying? For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, folks start to roam. As we waltz home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, and dance with me. and face. I know a swinging place. Come dance with me, romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music a playing? When the band begins to leave the stand and folks start to as we walk home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on and dance with me. Shididoo, shidididididoo, shaladididida. Shididididididida, yadoo-bididiboo-didadoo-da. Ship-to-tip, bo-bip-boo-bididoo, dip-didoo-bo-dip-a-bidoo. Ba-do-ba-wee-bee-bo-bo Oh, come on, put on your basic boots and dance with me, romance with me. I oh, want an evening for some boy, Handsome face, I know will swing in place. Come dance with me, romance with me. for what is dancing, but making love set to music playing. Sanne van Vliet. We gaan eh, een beetje richting einde van deze uitzending. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Maar we zijn er nog niet helemaal. Ik ga nog een keer een bassist laten horen die de ruimte krijgt, zullen we maar zeggen. Dat is eh, het Engels orkest van Dick Sulthauer. Isn't it a lovely day? Een drumloze uitvoering. En de bas krijgt eh, zeer goed de ruimte. Thank you. dat was eh, Dick Zulthoe en zijn orkest. Ik neem afscheid. ZFM Jazz op zondag. Volgende week is het er weer. En dan eh, is een van de collega's aan de beurt.